Het gerechtshof had de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat... eerder vastgesteld op 30 procent. Maar de Hoge Raad heeft dat verminderd tot 10 procent. De Hoge benadrukt in het vonnis dat de Nederlandse militairen in Srebrenica deel uitmaakten van een VN-missie en dat Nederland dus niet volledig aansprakelijk kan zijn voor hun handelen. De vereniging Eigen Huis pleit voor verlenging van de maximale looptijd van de aflossingsvrije hypotheek. De termijn is nu 30 jaar, dat kan ook 75 jaar worden of er kan worden afgeschaft. Eigen Huis en de hypotheekshop doen die oproep aan banken en andere hypotheekverstrekkers. Volgens hen komen oudere huizenbezitters met een laag inkomen in problemen als ze na 30 jaar moeten aflossen. De hypotheek kan volgens Eigen Huis ook veel later worden afgelost als het huis wordt verkocht. Spotters hebben vanmorgen bij Kamperduin in Noord-Holland een school dolfijnen gezien. Het gaat waarschijnlijk om tuimelaars die naar het noorden trekken. Volgens kenniscentrum SOS Dolfijn waren het 10 tot 20 dieren. Tuimelaars komen van nature voor in de Noordzee, maar ze worden bijna nooit gezien. Vorig jaar juli zag de bemanning van een boot uit Texel toevallig ook een school dolfijnen zwemmen. La Course, de eendaagse wielerwedstrijd voor vrouwen tijdens de Ronde van Frankrijk, is gewonnen door Marianne Vos. In Po reden de vrouwen vijf ronden over 121 kilometer. De Australische Amanda Spratt reed lange tijd solo op kop, maar Vos pakte haar vlak voor de finish terug. Het weer, wolkenvelden en zon. In het binnenland en enkele buien. het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond in het westen wat regen. Morgen flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het 22 tot 27 graden.